Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël en de Palestijnen is van start gegaan. Palestijnse gevangenen worden vanuit Israëlische cellen naar grensovergangen met de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook gebracht. Daar worden ze de komende uren overgedragen. In totaal worden vandaag bijna 500 Palestijnen vrijgelaten in ruil voor de Israëlische militair Gilad Shalit. Over twee maanden worden nog eens ruim 500 Palestijnen vrijgelaten. Het Iraanse regime heeft in het geheim honderden executies uitgevoerd. Het gaat om 300 executies vorig jaar en tot nu toe 146 dit jaar. Dat staat in een tussenrapport van de mensenrechtenrapporteur van de VN. Volgens hem zijn de doodvonnissen voltrokken zonder advocaten of familieleden in te lichten. Ook de gevangenen zelf zouden niets te horen hebben gekregen over een executie. Topman Gourgeon van Air France KLM stapt op. Details over zijn terugtreden zijn niet bekendgemaakt, maar het komt niet onverwacht. De maatschappij kampt met tegenvallende resultaten en Gourgeon had volgens Franse media een conflict met bestuursvoorzitter Spinetta. Die krijgt nu samen met oud-KLM-topman Van Wijk tijdelijk de leiding over het bedrijf. In Australië is de World Solar Challenge weer verder gegaan. De race met wagens die rijden op zonne-energie was gisteren stilgelegd vanwege bosbranden, zo'n duizend kilometer ten zuiden van de stad Darwin. Alle auto's zijn gestart vanaf de plek waar ze gisteren waren gestopt. Ze moesten een tijd lang langzaam door de dichte rook rijden, doordat in de berm nog brandjes woedden. De NS Publieksprijs gaat dit jaar naar Esther Verhoef voor haar thriller Déjà Vu. Het boek over een journaliste die de verdwijning van een vriendin onderzoekt kreeg ruim 20% van de stemmen. Dit jaar brachten 66.000 mensen hun stem uit op een van de genomineerde boeken, twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer in de ochtend regen, vanmiddag opklaringen en dan in de kustprovincies wat buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 13. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en en rijndijk 5 kilometer. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet staat 2 kilometer voor knooppunt Benelux. A7 richting Zaandam tussen Purmerend Noord en de afrit Weide-Wormer 5. En op de A8 in de richting Amsterdam staat 4 kilometer voor knooppunt Koenplein. Op de ring Amsterdam de A10 tussen knooppunt het Koenplein en de afrit Westpoort 2 kilometer. De A15 richting Europort tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Sjouwloos 5 kilometer. En verderop nog eens een keer 3 kilometer tussen Hoogvliet en Spijkenisse. Op de A29 in de richting Rotterdam staat 2 kilometer voor knooppunt Vaanplein. En op de N57, Ouddorp richting Rotterdam, daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15.